In Boekraat met het NOS Journaal. Hollywood-acteur Army Hammer wordt beschuldigd van verkrachting en mishandeling. Een vrouw die vier jaar lang een affaire met Hammer zou hebben gehad... zegt dat de acteur haar vier uur lang heeft mishandeld... en haar met haar hoofd tegen een muur heeft gegooid. Ze was bang dat Hammer haar zou vermoorden. De politie van Los Angeles onderzoekt de zaak. Hammer had belangrijke rollen in films als The Social Network, Call Me By Your Name en The Lone Ranger. Zijn advocaat noemt de aantijgingen belachelijk. Ouderenbond AMBO vindt dat de demissionair minister De Jonge... met extra voorlichting moet komen over het AstraZeneca-vaccin. Het imago van het vaccin heeft volgens de bond een deuk opgelopen... nadat het gebruik tijdelijk werd stilgelegd vanwege mogelijke ernstige bijwerkingen. Nederland start de inentingen volgende week weer op... nu de Europese medicijnautoriteit EMA heeft geoordeeld dat het vaccin veilig is. Huisartsen zijn daar blij mee. De Landelijke Huisartsenvereniging noemt het goed dat minister De Jonge meteen heeft laten weten dat de vaccinaties weer verder kunnen gaan. Deze week zijn bij de huisartsen en GGD 110.000 prikken met AstraZeneca uitgesteld vanwege meldingen over bloedstollingsproblemen als mogelijke bijwerking. De Verenigde Staten hebben opnieuw dreigende woorden uitgesproken tegen bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. Bedrijven die daar niet onmiddellijk mee stoppen riskeren sancties, zeggen de Amerikanen. De VS verzet zich al langer tegen de pijpleiding, omdat die Europa afhankelijker maakt van Russisch aardgas en Rusland meer invloed krijgt.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 Weet dan dat er iemand loopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd mist covered mountain. these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high.